Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig ongeluk op de A16 in Brabant vannacht. Bij Prinsenbeek in de buurt van Breda is een spookrijder op een auto geklapt. Drie mensen hebben dat niet overleefd en drie anderen raakten gewond. Er kwamen een hoop politie, brandweer en ambulance mensen op af. Ook landden twee traumahelikopters op de snelweg. De A16 was een tijdje dicht, maar is inmiddels weer open. In Burkina Faso zijn ongeveer 50 vrouwen ontvoerd, waarschijnlijk door jihadisten, zegt een groot persbureau. Volgens inwoners werden twee groepen vrouwen meegenomen toen ze bladeren en fruit aan het verzamelen waren. In dat gebied is een groot tekort aan eten. Drie ontvoerde vrouwen wisten uiteindelijk te ontsnappen en konden vertellen wat er gebeurd was. Het is al een hele tijd heel onrustig in het land. Minstens 2 miljoen mensen zijn gevlucht nadat er meerdere aanslagen waren gepleegd. Een Nederlands potje tennis in Australië. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor wonnen vannacht allebei een wedstrijd op de Australian Open. En dus staan ze in de tweede ronde tegenover elkaar op de baan. Botik zag het al een beetje aankomen. Het speelt al wel een klein beetje mee, maar ik denk dat ik al een, moeilijke eerste ronde heb. En dat ik daar maar eerst, uh, eerst naartoe moet werken. En eh, ja, dan zien we wel weer verder. Ja, het is dus toch gelukt. De wedstrijd tussen de twee Nederlanders is overmorgen. En het is een bijzondere dag voor Ingrid en Truus uit Nijmegen. Ze zijn 25 jaar getrouwd. Op 16 januari 1998 stapten ze in het huwelijksbootje... als een van de eerste huwelijksstelletjes van Nederland. Na een kwart eeuw zijn ze nog steeds erg blij met elkaar. Wij vonden het een bevestiging van onze liefde voor elkaar. Eh, ook eh, niet alleen voor ons, maar ook voor, eh, voor onze dochters. Wij vullen elkaar 100% aan. En zo maak je 25 jaar vol. En zo, en zo maak je ja, jaar vol. En elkaar, en elkaar vrij laten, dat is het allerbelangrijkste. Een groot feest is er vandaag nog niet. Dat doen ze in de zomer, als het weer een beetje mooi weer is. Over dat weer gesproken, nu nog wat opklaringen. Vanuit het zuiden komen er wel steeds meer wolken en regen. Op sommige plekken kan daar vandaag ook natte sneeuw bij zitten. Het wordt 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Drie mensen kwamen om het leven, drie anderen raakten gewond. De spookrijder botste op een andere auto. was gisteravond ook een ongeluk op de A9 bij Velsen-Zuid. Daar botsten een stuk of tien auto's op elkaar. Na een hagelbui was het ineens glad op de weg. Er viel één gewonde. En het thema van de Kinderboekenweek in oktober is Bij mij thuis. Want boeken wakkeren het gesprek aan om te vertellen over thuis, zegt de organisatie over het thema. Het weer vanuit het zuiden gaat het langdurig regenen met lokaal natte sneeuw.